Als ik tram, tram, tram, trampoline spring, denk ik enkel aan een ding, niet laat maar middenin. Oh, als ik tram, tram, tram, trampoline spring, als ik trampoline spring. Skippy, Skippy, spring als een kangeroe. Skippy, Skippy, ik word van alle springers toch zo moe.